Let's be absolutely clear Russia has launched an attack into Ukraine, and Ukraine absolutely has the right to strike back at Russia. David Cameron is in Oekraïne voor een ontmoeting met president Zelensky. Bij die ontmoeting zei hij ook dat Groot-Brittannië elk jaar 3,5 miljard euro gaat geven aan Oekraïne, zolang als dat nodig is. In Gelderland gaan ze voor het eerst met een paintballgeweer op een wolf schieten. Er wordt daar al een paar weken zo'n beest gespot. Hij biedt om eten en loopt om auto's heen. Opvallend, want meestal zijn wolven schuw en bang voor mensen. Er was eerder veel gedoe om het plan. Dierenwelzijnclubs zijn er niet blij mee. Maar de rechter bepaalde begin dit jaar dat er wel met paintballguns mag worden geschoten als de wolf te gevaarlijk wordt. De allerlaatste kaarten voor de kampioenswedstrijd van PSV zondag tegen Sparta worden voor woekerprijzen aangeboden op internet. Op Marktplaats staan sommige tickets voor honderden euro's, heeft Omroep Brabant ontdekt. Zo biedt ene Joelle twee kaarten in vak GG aan en daar is 825 euro voor geboden. En hartelijk Star Wars dag alvast. Dat is morgen, mede voort. En daarom kijken meer dan 2.500 fans vandaag en morgen alle negen Star Wars films achter elkaar aan. En die marathon, die langer dan 24 uur duurt, wordt gehouden in vijf bioscopen door het hele land. Dit meisje in Den Haag heeft ze allemaal al heel vaak gezien. Wel meer dan 10.000 keer of zo. Ik weet dat ik het Star Wars films al keek voordat ik oud genoeg was om de ondertitelingen te kunnen begrijpen. En dat mijn ouders dat steeds zo moesten voorlezen. Ga je denk je de hele marathon, de hele 24 uur wakker blijven? Ja, ik heb een kussen in mijn hand, mijn deken heb ik mee voor als ik een slaap val. Maar ik hoop het natuurlijk niet. Ik heb een nekkussen meegenomen en ik ga nu nog wat snoep halen. Ja, onze verslaggever Sander was dat. Vanochtend begon de marathon met de eerste film die uitgekomen is, Een Nieuw Hoop. En morgenochtend eindigen ze dan met The Rise of Skywalker. Het weer dan nog. Later vanavond wordt het overal droger. Morgen begint met veel zon. Later wat meer bewolking.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 De eieren waren bijna allemaal van bedreigde vogelsoorten. Mark van Bommel vertrekt als trainer van Royal Antwerp FC. Dat melden diverse media. Van Bommel was twee jaar trainer in Antwerpen. Zijn contract zou eigenlijk tot volgend jaar zomer lopen... maar de resultaten vallen dit seizoen tegen. Het weer vanavond droog, morgen eerst zonnig, later buien bij 17 graden. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they I spit it the wire, man. Too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all, y'all, y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Titter. Shot Town, what's going on? drink a boost for breakfast, an insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles back to Wizard. How do you console my mom or give her light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that I got look like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use be trying to be lying. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used two lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if, if, it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like six weeks. You know, he had reconstruct, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. Uh what if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds, it was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time, in the blink of an eye. His whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear swear a God, driver two one a two. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I, I look like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. They thought I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys at Russ where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So I turn tragedy to triumph. Make music that's fire. Spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I had a um, I was gonna have to have a plate in my chin.